Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de aanleg van wegen zijn staalslakken gebruikt. Dat is een vervuilend overblijfsel van de staalfabriek Tata Steel. De overheid wist daar jarenlang van en heeft regels voor het gebruik van die staalslakken als bouwmateriaal zelfs afgezwakt. Blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het spul zit daardoor op meer dan 100 plekken in paden en wegen. Volgens deze deskundige is dat erg gevaarlijk. Wat er gebeurt als het regent bijvoorbeeld, dan ehm, lekt daar of loogt daar eh, allemaal stoffen, logen uit die staalslakken. Ehm, en lokaal komt dat in het water terecht en in de bodem terecht, maar vooral ook in het water. En er lekken zware metalen uit die staalslakken. En heel lokaal in dat water zorgt dat voor een hoge toxische druk. Volgens de overheid zijn staalslakken geen afval, maar dat advies zouden ze hebben gegeven nadat Tata Steel daar zelf om vroeg. Jan Terlouw is overleden. Hij was schrijver van bekende kinderboeken zoals Koning van Katoren en Oorlogswinter. En was ooit ook minister en partijleider van D66. Jan Terlouw was 93. In Berlijn is een politieagent zwaar gewond geraakt. Gebeurde bij een pro-Palestijnse demonstratie. De man werd meegesleurd door een groepje demonstranten toen hij iemand op wilde pakken. De demonstratie liep sowieso wat uit de hand. Er waren duizend mensen en een deel van hen gooide met flessen en stenen. Er zijn ook gewonden bijgevallen. 50 mensen zijn opgepakt. En Paul uit Nijmegen heeft er weer een mooie foto bij voor op zijn Tinder-profiel. Hij heeft deze week een meerval gevangen van 2,47 meter. En dan maakt hij ook indruk op zijn medevissers. Het is namelijk een Nederlands record. Het duurde 25 minuten om de vis binnen te hengelen. En daarna heeft hij hem weer vrijgelaten. Wij, wij gaan heel respectvol eh, met de natuur om. We gaan ook respectvol met de vis om. Dus ja, zoals je ziet, ja, dat, dat is gewoon... Ja, dat, is mijn, eh, ja, dat is mijn, mijn riviertje de Waal, hè? ik kom uit Nijmegen, mijn achtertuin. hè? Ja, dat is gewoon helemaal goud, man. Het weer. Af en toe zon, 15 tot 20 graden momenteel. In het westen en noorden zijn er wel wat meer wolken. Vannacht wordt het uiteindelijk een graadje of 6. En morgen is dan net een dag als vandaag. Af en toe zon en 15 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonders nog in Noord-Holland. De meeste hout zien we daar op de A208 Gassenheim richting Velzen. Voor IJmuiden 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N247 Amsterdam-Horen bij Volendam 2 kilometer met ook 10 minuten oponthoud.